Nederlandse handelsbedrijf had vetzuur in Duitsland gekocht en ook weer verkocht aan een Duitse producent. Het Nederlandse bedrijf waarvan de naam niet bekend is gemaakt levert vetzuren voor verschillende toepassingen. Het zou kunnen dat er iets verkeerds is geleverd, maar volgens de VWA gaan de Duitse autoriteiten daar niet van uit. Woensdag ontdekte een Duitse producent dat er dioxine in zijn veevoer zat. Inmiddels mogen meer dan duizend Duitse boerderijen geen kippen, eieren of varkensvlees meer leveren. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat het verontreinigde voer niet in Nederland is verkocht. Tijdens de jaarwisseling is bij particulieren voor 10 miljoen euro schade aangericht aan auto's en huizen. Dat is een schatting van de Bond van Verzekeraars. Het is minder dan vorig jaar toen er voor 12 miljoen euro brandschade was. Naast particuliere brandschade is er ook schade aan scholen. In drie scholen werd brand gesticht. In Delft brandde een schoolgebouw daardoor helemaal af. De schade aan scholen tijdens oud en nieuw wordt wel minder. Een uitschieter was tijdens de jaarwisseling van 2007-2008, toen 22 scholen in brand vlogen. Een van de slachtoffers van het autoongeluk in Rotterdam op 24 december is overleden. De auto reed ochtends vroeg zonder lampen door het centrum van Rotterdam. De bestuurder negeerde een stopteken van de politie. Door het slechte weer lukte het de agenten niet om de auto te volgen. Later bleek de auto tegen een boom op de Maasboulevard te zijn gebotst. Alle vijf inzittenden raakten licht tot zwaar gewond. Een man van 24 uit Delft is nu overleden aan zijn verwondingen.